Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationale hulporganisaties proberen vandaag met helikopters... de zwaar getroffen eilanden van Vanuatu te bereiken. Het Australische Rode Kruis zegt dat orkaan Pam op één van die eilanden... waarschijnlijk alles heeft verwoest. Er is sinds de orkaan overtrok geen contact geweest... met bewoners van enkele afgelegen eilanden. Het officiële dodental staat op 24... maar reddingswerkers vrezen dat veel meer mensen op Vanuatu... om het leven zijn gekomen. De jihadverdachten die eind vorige week in Spanje werden gearresteerd... hadden plannen om de Spaanse koning te bedreigen. Een krant meldt op basis van bronnen bij justitie... dat bij de hoofdverdachten een handgeschreven briefje is gevonden. Daarin stond, Felipe van Spanje zal weten wat leed is... als zijn twee dochters onder het puin liggen. Vrijdag werden in diverse Spaanse steden acht verdachten opgepakt. Ze zouden aanslagen hebben voorbereid... en ook zouden ze strijders hebben geronseld voor terreurbeweging Islamitische Staat. Opnieuw heeft de verdachte in de Loverboy-zaak in Valkenburg zelfmoord gepleegd. De man zou seks hebben gehad met een minderjarig meisje. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de man zelfmoord heeft gepleegd... maar wil verder niets over de zaak zeggen. De man was al verhoord door de politie. Zijn naam stond in een klantenlijst op de gsm van de man van 21... die ervan wordt verdacht de Loverboy te zijn. De politie vond 80 namen in zijn telefoon van mannen... die mogelijk seks hadden met het meisje. Begin vorige maand pleegde een andere verdachte zelfmoord. Dick Advocaat is de nieuwe trainer van Sunderland. Hij tekent een contract tot het eind van het seizoen bij de nummer 17 van Engeland. Voor Advocaat wordt Sunderland de negende club als hoofdtrainer. Eerder was hij onder meer coach van PSV, AZ, Glasgow Rangers en FC Zenit. En Advocaat was bondscoach van Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië. Dan nog het weer. Vannacht temperaturen dicht bij nul en kans op een mistbank.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 Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. this right. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye the made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Bagamba, oh, oh, oh, oh, oh, Bagamba, oh, oh, oh, oh, oh, Bagamba, oh, oh, oh, oh, oh, Bagamba. et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti <laughs> I got it.